uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal komende jaarwisseling kan er nog geen algeheel vuurwerkverbod komen, denkt het kabinet. In een Kamerdebat zei staatssecretaris Jansen dat er nogal wat haken en ogen aan zitten. Vooral door de voorwaarden die enkele partijen eraan verbinden. Zo moet er een uitgewerkt plan liggen voor de handhaving. En moeten er ontheffingen komen voor buurtverenigingen die vuurwerk willen afsteken. Volgens Jansen duurt het zeker anderhalf jaar om dat allemaal uit te werken. Ook vindt hij dat de Tweede Kamer zelf moet bedenken waar het geld vandaan moet komen dat nodig is om de vuurwerkbranche financieel te compenseren. De handelsoorlog die president Trump heeft ontketend kent alleen maar verliezers, zegt Klaas Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. Hij noemt de manier waarop Trump de importheffingen heeft berekend onthutsend, omdat er geen enkele economische basis voor is. De rekening komt volgens Knot grotendeels bij de Amerikaanse consument te liggen. Zo bleek al uit de heffingen die Trump in zijn eerste termijn oplegde. De Nederlandse Bank heeft berekend dat Nederland mogelijk een procentpunt economische groei moet inleveren. Sectoren die het meest getroffen worden zijn de voedsel- en staalindustrie en de chemie. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar het handelen van minister Hexeth in het Signal-schandaal. De toezichthouder van het departement moet achterhalen of hij veiligheidsvoorschriften heeft overtreden. Hexeth had in een chatgroep op Signal aanvalsplannen gedeeld. Maar in de groep zat ook een journalist. Die was onbedoeld toegevoegd door Nationaal Veiligheidsadviseur Waltz. Volgens de voorschriften mogen hoge functionarissen een dienst als Signal hooguit gebruiken... om te melden dat er een geheim bericht is, maar zeker niet de inhoud ervan weergeven. Het weer. Het is een heldere nacht, minima van 3 tot 7 graden.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 Slips away, yeah. never let it slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart, I know. this away from the night baby girl interviews now, and I don't bring the problems from the 90s and the 2000s. There's no reason to have a friend or two now. Uh-uh. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On fit fast, shopping sprees, and them dinners to chow. I ain't concerned with other men would do now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. And any he do with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we ought to be stashing. I make sure every quarter be cashed. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping, these girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limit, so you don't worry about maxing when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak uh-huh. Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by Canary and VS dip taste How Cover ballers look dumb when they press you Fives and sixes, you don't let them kind of numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful, my summer's been special Fly the same bar while the villa be painted. Just so we can get really acquainted.